Oh, zag de hele wereld. Hij kende elke stad. En waar men hem gehoord had, was geen mens die hem vergat. Zijn gitaarspel bracht je in zoeken, speel nog eenmaal een lied op je gitaar. Laat je vingers nog eens dansen, laat ze dansen met elkaar. Leg je handen op de snaren, vergeet wat je verloor. Laat je door Zo Zuko speelde heel zijn leven, maar was inmiddels oud. Zijn dagen werden korter en zijn handen voelden koud. Want zijn einde kwam met rassen streden, zijn leven leek voorbij. Zuko, speel nog eenmaal een lied op je gitaar. Laat je vingers nog eens dansen, laat ze dansen met elkaar. Leg je handen op de snaren, vergeet wat je verloor. Laat je toveren van de te snaren. Vergeet wat je belooft.